12 uur. met het NOS-journaal. Volkert van der Graaf heeft aangifte gedaan tegen CDA-kamerlid van Torenburg... en oud-VVD-kamerlid Ten Broeke vanwege smaad en laster. De moordenaar van Pim Fortuyn vindt dat uitspraken van het tweetal over hem... niet door de beugel kunnen. Van Torenburg en Ten Broeke gaven op Radio 1 in WNL op zaterdag... commentaar op berichten dat Van der Graaf zich niet aan de afspraken zou houden... van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling. Volgens een advocaat werd zijn cliënt ten onrechte neergezet als onbetrouwbaar. Hij zou zich wel altijd aan de voorwaarden houden. De politie in Amsterdam heeft een medewerker geschorst. De werknemer wordt verdacht van fraude en valsheid in geschriften. speciale afdeling van de politie die zich bezighoudt met integriteit onderzoekt de kwestie. De politie doet er verder geen mededelingen over. In maart werd bij de Amsterdamse politie nog een medewerker geschorst wegens mogelijk plichtverzuim. Maleisië gaat 3 miljoen kilo plastic afval terugsturen naar de landen van herkomst. Sinds vorig jaar is het land de grootste plastic afvalimporteur van de wereld... nadat China de import ervan had stopgezet. De regering van Maleisië heeft al vijf containerschepen met plastic afval teruggestuurd naar Spanje. Landen die plastic naar Maleisië brengen gaan er volgens de autoriteiten vaak ten onrechte vanuit dat het wordt gerecycled. Veel fabrieken werken er zonder vergunning en dumpen het plastic. Orkanen hebben in de Amerikaanse staten Indiana en Ohio... een spoor van vernieling achtergelaten. De meeste schade is vermoedelijk aangericht in een stad in Ohio... waar twee orkanen elkaars pad kruisten. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn. Veel wegen zijn geblokkeerd door gestrande auto's... en rotzooi die erop terecht is gekomen. Het Rode Kruis richt opvangcentra in... voor mensen van wie het huis onbewoonbaar is geworden. Het weer wisselen bewolkt, vooral in het midden en zuiden stevige buien. In het noorden nauwelijks regen. Dan kan in de loop van de dag de zon even doorbreken. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen zon en stapelwolken, op hemelvaartsdag af en toe regen.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 Als de zon begint te dalen, beginnen de verhalen. Oh, een heel nieuw avontuur. Laat de glazen klinken, hier moeten we op drinken. De nacht is niet van korte duur. Laat de stromen komen, en nachten uit mijn dromen. Gooi alles van je af zonder een pardon. Al die warme dagen, om stress te gaan verjagen. Nu is die tijd weer hier, samen in de zomerzon. temperaturen tot de late uren hoor je alles van je af, zonder een pardon. Al die zwoele nachten, ik was weer even wachten.